klinkt nog steeds het geluid van gitaren bij nacht. Heel mijn hart Barcelona. in Spanje geweest, het land van de lach en de zon. En eens dan in Spanje beviel me het weer. Thursday. 温柔。